Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De luchthaven van Oslo is weer geopend. Het Noorse luchtruim was urenlang gesloten omdat er twee keer een drone werd gezien. Maar het vliegveld vindt de situatie nu veilig genoeg om weer te openen. Ook het Deense luchtruim was uren dicht vanwege twee of drie drones bij de luchthaven van Kopenhagen. Noorwegen en Denemarken gaan samen onderzoeken of er een verband is tussen al de drones. Ook willen ze achterhalen waar ze vandaan kwamen. Door de sluitingen van de vliegvelden zijn er in beide landen nog vluchten vertraagd. Nederland wil in de toekomst een Palestijnse staat erkennen, maar nu nog niet. Dat heeft demissionair minister Van Wil van Buitenlandse Zaken nog eens benadrukt... op de conferentie van de Verenigde Naties in New York. Volgens Van Wil moeten Israël en de Palestijnen eerst onderhandelen over een twee-staten-oplossing. Hij zegt dat de druk op Israël moet worden opgevoerd, zodat ze dat gaan doen. Gisteravond bleek dat Frankrijk, België en Luxemburg de Palestijnse staat gaan erkennen. Eerder, deden dat onder andere het Verenigd Koninkrijk en Australië al. Bij zorgverzekeraar DSW gaat de zorgpremie voor het jaar niet omhoog. Het bedrag blijft gelijk aan dit jaar, 158,50 euro per maand. Volgens DSW komt dat door een groot overschot in het zorgverzekeringsfonds. Doorgaans zitten andere zorgverzekeraars rond dezelfde prijs. Zij moeten die uiterlijk op 12 november publiceren. De stroomstoring in Nijmegen is opgelost. In totaal zaten 1800 huishoudens in de stad zonder stroom. Het kwam door een brand in een elektriciteitshuisje gisteravond. Voor de meeste woningen waren de problemen na een paar uur opgelost. Maar rond de 260 huishoudens hadden tot diep in de nacht geen stroom. Voor die woningen was een noodaggregaat geregeld. Hoe de brand in Nijmegen kon ontstaan is onbekend.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 omdat er twee of drie drones werden gespot. Beide vliegvelden zijn inmiddels weer open. Bij zorgverzekeraar DSW gaat de zorgpremie volgend jaar niet omhoog. Het bedrag blijft gelijk aan dit jaar, 158,50 euro per maand. En de stroomstoring in Nijmegen is opgelost. In totaal zaten 1800 huishoudens in de stad zonder stroom. Dat kwam door een brand in een elektriciteitshuisje gisteravond. Dan het weer, zon, wolken en aan de kust ook buien. Het wordt vandaag 17 graden. Dit is ZFM. teaches every little boy and girl to earn as much as they can possibly, then turn around and spend it foolishly. We created us a credit card mess. We spend the money that we don't possess. Our religion is to grow and blow it all. So we're shopping every Sunday at the mall. All we ever want is more. A lot more before.